en Killers. En bij de vrouwen ging de gouden framboos naar de vier hoofdrolspelers uit Sex and the City 2. Het weer opnieuw een bewolkte dag. Staat een stevige westen tot noordwestenwind en van tijd tot tijd valt de regen.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 René van Brakel met het NOS journaal. De VN-veiligheidsraad heeft unaniem strafmaatregelen genomen tegen het regime van de Libische leider Gaddafi. Er mogen geen wapens meer worden geleverd aan Libië. Ook worden de banktegoeden van Gaddafi en zijn familie bevroren en mogen ze niet meer reizen. Verder is het internationaal strafhof in Den Haag gevraagd zich te buigen over het geweld tegen de anti-regeringsbetogers. Het aantal vermisten na de aardbeving in Christchurch in Nieuw-Zeeland is bijgesteld naar ruim 50. Eerder werd er vanuit gegaan dat er nog 200 mensen werden vermist, maar de meesten staan ook op de lijst van 147 doden. De inwoners van Christchurch hebben vandaag massaal de slachtoffers van de ramp herdacht. Op open veldjes bij deels ingestorte kerken is gebeden en gerouwd. In Limburg zijn bij een brand in een stal 200 stieren omgekomen. De meeste dieren zijn gestikt, anderen moesten worden afgemaakt. De brand brak rond middernacht uit in een stal in Kessel in Noord-Limburg. Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak. Bij de brand kwam asbest vrij. Komende dagen wordt de asbest in de omgeving van de stal opgeruimd. Noord-Korea heeft gedreigd met militair geweld tegen Zuid-Korea... als dat land doorgaat met het verspreiden van pamfletten. Boven Noord-Korea zijn velletjes papier gedropt met informatie over de recente revoluties in Noord-Afrika en de Arabische wereld. Het regime in Seoul hoopt dat de Noord-Koreanen in opstand komen tegen hun dictator, zoals ook in onder meer Tunesië en Egypte is gebeurd. Aan de vooravond van de Oscars zijn de Los Angeles de Gouden Frambozen uitgereikt. De prijzen voor de slechtste films. The Last Airbender kreeg